Weet dit jaar aan de gevolgen. De dader is nooit strafrechtelijk vervolgd, zit wel vast voor een ander seksueel misdrijf. De nabestaanden verwachten niet dat hij 150 miljard dollar kan betalen. Ze zien de uitspraak als een signaal dat dergelijke misdrijven niet onbestraft mogen blijven.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 I'm tired, London slows. But when I dream tonight, I'll dream. discover me. Will they ever tell me where the money went? Protesters march out on the street as young men sleep amongst the feet. Another year draws to its close.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 Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oud-politici Kok, Lubbers en Bolkestein waarschuwen het kabinet voor extra bezuinigingen. Oud-VVD-leider Bolkestein trok in Nieuwsuur de vergelijking met de crisis van de jaren 30. Hij zei dat economisch protectionisme en te radicale bezuinigingen de recessie kunnen verscherpen. Oud-premier Lubbers benadrukte dat de situatie nu anders is dan in de jaren 80, toen onder zijn leiding drastisch werd bezuinigd. Volgens oud-premier Kok zijn volgend jaar mogelijk extra bezuinigingen nodig als er majeure tegenvallers zijn maar als er dan toch bezuinigd moet worden, moet er gekozen worden voor hervormingen op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of de woningmarkt, zei Kok. Of er extra bezuinigingen nodig zijn, wordt pas over enkele maanden duidelijk. In de Finse havenstad Kotka is een vrachtschip onderschept met een Patriot luchtafweerraketten. Op de vrachtbrief stond dat er vuurwerk werd verscheept, maar na inspectie werden de 69 Patriot raketten ontdekt. Ook lag er 160 ton aan explosieven. Het schip was afkomstig van het Duitse Emden en zou op weg gaan naar Shanghai. In de Finse media gaan berichten dat de Patriots afgeleverd zouden worden in Zuid-Korea. Het schip voer onder Britse vlag. De bemanning wordt ondervraagd. Een jury in de Amerikaanse staat Texas heeft de nabestaanden van een geweldslachtoffer een torenhoge schadevergoeding toegewezen van 150 miljard dollar. Het is de hoogste schadevergoeding in de Amerikaanse geschiedenis. De zoon van de nabestaanden werd eind jaren 90 als kind van acht aangerand en in brand gestoken.